Hij werd aangeklaagd voor vrijheidsberoving, maar omdat zijn gezondheid erg slecht is werd die zaak gestaakt. Een van de kinderen deed daarna aangifte van seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie denkt wel dat er bewijs is, maar zegt dat, zegt dat het ook voor de kinderen het beste is om van D. niet te vervolgen. Het Europese kampioenschap Schone Lucht is gewonnen door Zweden. Kustplaats Umeå heeft van alle Europese steden de beste luchtkwaliteit. In ons land staat Groningen bovenaan. Amsterdam en Nijmegen doen het een stuk slechter. Deze Nijmegenaren zijn niet verbaasd. Eigenlijk niet verbaasd. Dicht bij de industrie. Ja, ik denk gewoon echt door de vervuiling van... Eh, ja, auto's en de rest eromheen eigenlijk. Hè? Vindt u dat er meer aan zou moeten gebeuren? Ja, mag altijd. Ja, zeker. Ja. In Den Haag, Utrecht en Rotterdam is de lucht wel oké, zeggen de onderzoekers. De coronanoodtoestand in Japan wordt komend weekend opgeheven. De maatregel was ingesteld om het aantal nieuwe coronagevallen omlaag te krijgen... voor het begin van de Olympische Spelen daar. Dat lijkt te gaan lukken. De Spelen zijn over een maand en het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink gedaald. De brandweer in Groningen probeert een koe te redden die vastzit in de Waddenzee. Het dier is de dijk bij het plaatsje Holwierde overgestoken en het wat opgelopen. Het dier staat tot aan zijn middel in het slik. Hulpverleners gingen er ook met een speciale slik slik-slee naartoe. Vond de koe niet leuk, zag de eigenaar. Toen, toen kwam die, ging hij, nou ja, eh, richting een brandweerman, eh, zeg maar, om zijn eigen te verdedigen. Ja, Ja. Zo. En die, die liet zijn gevallen en eh, dan, toen maakte die niet zoveel indruk meer, zeg maar. En die deed verder ook niks. Nee. Maar hij, ja, het beest is in paniek. Een dierenarts kijkt of de koe misschien verdoofd moet worden, maar het zeewater is ook aan het stijgen. Mogelijk zorgt dat ervoor dat de koe dan vanzelf de dijk weer oploopt. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm. Het wordt 29 tot 34 graden. In de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui toe. En ook morgen zijn er pittige buien. Wordt het maximaal 31 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk en Knaalpend Velzen 3 kilometer met daar zo'n 20 minuten extra reistijd.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 She must have slipped a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order champagne. can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.